Voor zover bekend raakte niemand gewond. De wegen waren een tijd afgesloten. Voor morgenochtend heeft de ANWB een spitsalarm afgegeven. Op basis van de weersvoorspellingen verwacht de ANWB een grote ontwrichting van het wegverkeer. Vooral in de Randstad en in het midden van het land worden regen en sneeuw verwacht. Automobilisten wordt aangeraden om thuis te werken of het openbaar vervoer te nemen. Het is voor het eerst deze winter dat de ANWB komt met het spitsalarm, een systeem dat nu twee jaar bestaat. Minister Hille is boos over het duurder worden van de JSF. Hij heeft dat duidelijk gemaakt in een gesprek met de Amerikaanse ambassadeur, zei hij tijdens de behandeling van de defensiebegroting in de Tweede Kamer. Vorige week werd duidelijk dat de opvolger van de F-16 20% duurder wordt dan eerst gedacht. Hille wil nu met andere landen die van plan zijn de JSF te kopen een consumentenmacht gaan vormen tegen de Amerikaanse producent. Komend voorjaar maakt Hille bekend welke gevolgen de bezuinigingen op Defensie zullen hebben voor het JSF-project. Hij wil daarbij ook kijken naar het aantal toestellen dat Nederland wil aanschaffen. De FIFA is niet corrupt, dat zegt voorzitter Blatter van de Wereldvoetbalbond in een interview. Hij verdedigt het besluit van vorige week om WK's toe te wijzen aan Rusland en Qatar. Er is volgens hem gekozen voor regio's waar het voetbal nog niet erg ontwikkeld is. Er is geen sprake van dat FIFA-functionarissen geld hebben gekregen in ruil voor hun stem, zegt Blatter. Hij noemde de Engelsen die achter het net visten slechte verliezers. En dan het weer. Vanavond en vannacht langs de kust enkele winterse buien. Morgenochtend ook in het binnenland sneeuwbuien met grote kans op gladheid en ijzel. Morgenmiddag wordt het 2 tot 5 graden boven nul, met kans op regen en natte sneeuw. Ook vrijdag valt er regen. Na het weekend opnieuw kans op vorst.